7 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Na weken van daling van het aantal coronabesmettingen... wordt de laatste dagen met die trend gebroken. Het RIVM e meldde vandaag 1146 nieuwe coronabesmettingen. Vorige week zaterdag waren het er nog 429. Het is vooralsnog onduidelijk waarom het aantal besmettingen weer oploopt. Mogelijk speelt de Delta-variant een rol en ook zijn de maatregelen versoepeld... waardoor er weer meer contact is tussen mensen. Bij het RIVM werd tot vanochtend 10 uur één overleden covid-patiënt gemeld. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld twee doden per dag. De Poolse voormalige EU-president Donald Tusk keert terug in de politiek. Hij is verkozen tot leider van het burgerplatform. Tusk was in het verleden medeoprichter en leider van deze liberaal-conservatieve partij... die van 2007 tot 2014 in de regering zat. Tusk zal het bij de volgende verkiezingen gaan opnemen... tegen onder meer de huidige regerende partij PIS van Jaroslav Kaczynski. Op het partijcongres in Warschau noemde hij die partij het kwaad. De partijleden van het burgerplatform moeten het leiderschap van Tusk nog wel formeel bekrachtigen. Op de N247 in Middelie, ten noorden van Amsterdam... zijn twee doden gevallen bij een frontale botsing tussen twee auto's. Ook zijn er vijf mensen gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Beide auto's kwamen door de botsing deels in het water terecht. Middelie is een dorp dat valt onder de gemeente Edam-Volendam. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De weg tussen Edam en Oosthuizen werd in beide richtingen afgesloten. Mathieu van der Poel is in de Tour de France de gele trui kwijtgeraakt. In de achtste etappe, de eerste bergrit, verloor hij meer dan 20 minuten op de ritwinnaar, de Belg Dylan Teuns. De toerwinnaar van vorig jaar, Tadej Pogacar, is nu de nieuwe leider in het algemeen klassement. Wout Poels start morgen in de bolletjestrui, die van de leider in het bergklassement. Het weer. Vooral in het zuiden vallen nog buien met kans op onweer en hagel. Het is 21 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en dan vallen er ook geregeld buien. En dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat al de hele dag file tussen Blarikum en Muiden. Nu 12 kilometer en de vertraging is daar dik een half uur.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 I'm blaming all the monsters in my mind. With stories from outside these prison walls. Cause even if we're hopeless, we know that this will hurt tomorrow. Believers, let's raise a toast Enjoy the show, yeah, believe Enjoy the show but don't, oh no.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 Volg je de vlam, het brandt al zo lang. Draai om en ben het back one time. Laat zien dat je slecht kan zijn. Stalk jou de hele week online. Maar ik wacht op jou. Oh, je weet dat ik echt kan zijn. wel terug Ja, je weet het al lang one time. Laat me zien dat je slecht kan zijn. Stalk jou de hele week online. Jij valt op jou, oh. je weet dat ik echt kan zijn. wat ik mis bij jou.